De zedenpolitie deed er onderzoek naar en het OM vervolgt hem nu dus. De advocaten van Borsato vinden het onbegrijpelijk. Volgens hen is er bewijs dat hij onschuldig is. Dat zegt Borsato zelf ook. Hij heeft juist aangifte tegen de vrouw gedaan vanwege smaad. Philips heeft superveel klachten over hun slaapapneuapparaten verzwegen. Er is veel te doen om hun beademingsapparaten. Het bedrijf heeft 15 miljoen van die dingen teruggeroepen... omdat mensen bij het gebruik ervan schadelijke schuimdeeltjes en gassen binnen konden krijgen. Philips kreeg vanaf 2010 al duizenden klachten, maar zei niet tegen de toezichthouder. En dat is het dingetje, vertelt deze journalist van NRC. Nou, het systeem in Amerika en in Europa ook werkt zo dat je klachten moet doorgeven zodat de toezichthouder, maar ook een bedrijf zelf... kan constateren dat er misschien iets mis is... wat ze toen een apparaat op de markt kwam niet in beeld was daar moet je eigenlijk wat mee doen. Maar als je ze stilhoudt, gebeurt dat niet en wordt het probleem alleen maar erger. Philips had al honderden miljoenen opzij gezet voor rechtszaken over hun apneuapparaten. Het gebied rondom de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is aangewezen als risicogebied. Betekent dat iedereen die daar vanmiddag rondloopt gefouilleerd kan worden... en er wordt gecheckt of je bijvoorbeeld vuurwerk bij je hebt. Over een uurtje beginnen in de arena de laatste 35 minuten van de gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord. En reuzenpanda Fan Xing krijgt vandaag de eerste stempels in haar pandapaspoort. Ze werd drie jaar geleden geboren in Ouwehands Dierenpark in Renen, maar is eigenlijk van China. Daar gaat ze vandaag dus naartoe. Ze werd vanochtend uitgezwaaid in de dierentuin. Fan en vanochtend ging het hartstikke goed. Ze liep rustig eh, de transportkist in en we konden het luik sluiten. Ze bleef ook rustig op de gemak eh, in de kist gelijk bamboe eten. Nou ja, dat is wat we willen zien natuurlijk. Hè. Van Singh was de eerste panda ooit die in Nederland werd geboren. Ze gaat nu naar een opvangcentrum in China waar ze voor nageslacht moet gaan zorgen. Het weer, af en toe zon, temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.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 Baby, you're winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Afgelopen week is officieel de herfst begonnen. Met aardig wat zonuren en niet al te veel wind... zijn er tal van mogelijkheden om buiten te vertoeven... door bijvoorbeeld te gaan wandelen of fietsen. Vandaag draait de wind wat meer naar het westen en daalt de temperatuur iets... maar altijd nog wel 20 graden. De wolken en de zon wisselen elkaar dan ook af. Vooral later op de dag neemt de kans op een enkele regenbui toe. Vanaf donderdag neemt de wind meer toe vanuit het zuidwesten en is er kans op een paar buien. Met name in het westen en het noorden. Verder in het binnenland zijn de neerslagkansen wat kleiner. De temperatuur blijft rond 19 graden. Op vrijdag en in het volgend weekend lijkt het wat weer rustiger te worden en droger. En wat meer ruimte voor de zon. Daarbij liggen de temperaturen waarschijnlijk rond normaal voor de tijd van het jaar. Net op of onder de 20 graden. When I'm standing beside you, there's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? oktober gaat de Kinderboekenweek van start. En dat is de 69e editie van de Kinderboekenweek. Dit jaar met het mooie thema Bij mij thuis. Thuis is voor iedereen anders en overal verschillend. Door elkaar over Bij mij thuis te vertellen begrijpen we elkaar beter. Je komt meer te weten over andere gewoontes en over de speciale dingen die van een huis een thuis maken. Uiteraard wordt er bij de scholen en je plaatselijke bibliotheek uitgebreid aandacht besteed aan de kinderboekenweek. En die duurt van 4 tot en met 15 oktober. Dit was ABBA met Bumblebee. Jouw verhaal, mijn verhaal. Vanaf 1 november een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. Luisteren naar elkaars verhalen en echte ruimte krijgen om je verhaal te delen. En het is van half 2 tot half 3. Locatie, de blauwe tram. Ja, het duurt even dat het begint. Nou, als het dan ook begint, dan begint het ook.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 Ja, de volgende in de lijst is Alan Parsons Project. En dat willen we eigenlijk allemaal. Old and Wise. gedicht wat mooi aansluit op het vorige plaatje. Je levensklok wordt maar eenmaal opgewonden in je leven. Niemand heeft de macht om je te zeggen hoe vroeg of laat de wijzers zullen stoppen. We hebben alleen het heden. Geniet, heb lief en leef je leven. Want op een dag staan de wijzers helaas stil. Bruce Frederick Joseph Springsteen is een Amerikaanse rockzanger, gitarist en songwriter. Zijn bijnaam luidt De Bos. Springsteen brak door met zijn derde album Born to Rum uit 1975. In 1975 bezocht Springfield voor het eerst Europa... en gaf op 23 november ook een optreden in Amsterdam, de grote zaal van de RAI. Het was een derde concert van een Europese minitour ter promotie van zijn nieuwe album Born to Run. De eerste, 18 november, en het vierde concert, 24 november... werden gegeven in het Hammersmith Odeon in Londen. Het tweede concert in Stockholm en het derde concert was in Amsterdam. Hier is Burn to Run van Bruce Springsteen. Ja, ik denk ik gooi er even een lekkere stamper tegenaan, want anders vallen we in slaap. Gezellig samen eten met buurtbewoners. Elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. Een heerlijke verse maaltijd. 10,50 euro per persoon inclusief. Een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas kost dat maar 8,50. Vooraf reserveren via 5740330. 5740330. Voor meer informatie via Marieke Langeveld, m.langeveld, plus.zandvoort.nl, m.langeveld, plus.zandvoort.nl. En de locatie is pluspunt Zandvoort. Three Steps to Heaven, Eddie Cochran. Now free steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find girlhood love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow de lijst is de Pretenders. I go to sleep. Nou, nog even niet hoor. Dat is iets te vroeg. Going back in time CFM. Flashback. Radiocollega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. Aandacht voor de UK top 40 van 60 jaar geleden. James Gilred valt onder de categorie One Hit Wonders met het nummer Little Band of Gold. In Engeland was het een middelmatig succesje en in ons eigen land hadden we nog geen hitparade. In de USA was het succes behoorlijk wat groter, maar ondanks dat zat er niets meer in vat voor James. Hier is James Kilred met Little Band of Cold uit 1963. There you were standing there smiling as you made your plan. You are going to leave me and go with him. You said you loved him so and your love would always be And that's the very same thing you once told to me. And you still had my little golden band on your hand. Does my little band of gold mean nothing to you? To me it means the world, but you've torn my world apart. You're leaving me were going to leave me and go with him. You said you loved him so, and your love would always be. And that's the very same thing you once told to me. And you still had my little golden band on your hand. Does my little band of gold mean nothing to you? To me it means the world, but you torn my world apart leaving me alone with my broken heart. So take my little golden pen from your hand. My little band of gold means nothing to you. To me it meant the world, but you torn my world apart. Ontmoeten, koffie en thee, verhalen delen en spelletjes doen. Een gezellige ochtend voor de zelfstandige senior. Onze vrijwilligers ontvangt u met open armen. Uw eerste bezoek is gratis. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. Het kost 3 euro, inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden kan via Linda Oudendijk, l.oudendijk, of via de balie 3040700.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 Avril Lavigne, een zangeres en actrice. En die is geboren in 1984 en die wordt dus vandaag 39 jaar. En Lavigne is een Canadese eh, Franse singer-songwriter en actrice. Lavigne werd opgevoed door conservatieve ouders. Ze groeide op met zingen van countrymuziek en in een kerkkoor... en leerde zichzelf gitaar spelen. In 1998 trad Lavigne als 14-jarige op tijdens een concert van uh, Shania Twain in Ottawa... omdat ze een radiowedstrijd won. Toen ze 17 jaar oud was, tekende ze een platencontract. Ze verhuisde naar New York om aan een nieuw album te werken.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 Of heb je een ander talent? Dan kun je graag inzetten bij ons. Het zijn vaak de kleine dingen die zoveel kunnen betekenen, zowel voor jezelf als voor die ander. Ben jij die enthousiaste vrijwilliger? Dan neem contact op met de Bali van Pluspunt. 5740330. 5740330. 40330. was Linda Rolstedt met It Hurts So Bad. En daar neem ik afscheid van u deze week. Volgende week ben ik helaas niet live in de studio. Maar dan gaan we toch... Eh, en heb ik een mooi programma voor u gemaakt.